Als je nog vuurwerk hebt liggen, kan je het inleveren zonder straf. Je krijgt er zelfs een oliebol voor. Deze jongen had ook nog wat liggen. Ja, dat is gewoon uh, eh, supervuurwerk, uh, eh, rotjes en zo. Dat ik hem vorig jaar had ik nog gehaald. Maar ik had hem nog liggen op zolder en denk van, eh, ik breng het maar even langs. Anders ligt het maar ook, maar ook met de rotten, toch? Ik kan moeilijk in de prullenbak gooien. Ik ga het toch niet meer afsteken. Vandaag besloot minister Grapperhaus dat meer gemeenten vuurwerk mogen inzamelen. Zolang ze het maar veilig opslaan. Welke gemeenten dat nog meer gaan doen is nog niet bekend. Honderden winkels waar je nu nog pakketjes kan ophalen gaan maandag dicht. De winkels mogen wel open blijven voor die pakketjes, maar ze mogen verder niks verkopen en dat leidde tot irritaties bij klanten en het levert ook te weinig op. Ook het coronavaccin van Moderna is door de keuring in Amerika. De vaccins worden nu verspreid door het land. In Amerika hebben al mensen een vaccin van Pfizer gekregen. Ons land heeft beide middelen ook besteld. Wij wachten nog op de Europese check. En in Rotterdam zijn ze helemaal voorbereid op een nieuwe voetbalprijs voor een van de lokale voetbalclubs, Feyenoord. De gemeente heeft aan de koolsingel hufterproof lantaarnpalen neergezet. Want Feyenoord-fans klimmen er nog wel eens in bij, bij winst. Dat hebben we serieus meegenomen in, eh, in het ontwerp. Dat was een van de belangrijke dingen in het begin. Om um, uh, ja, Feyenoord eh, kampioenproef te maken. Ja, dat is dus gelukt. Het is een paal van 5,5 meter hoog en er hangt niet één lamp aan. Maar het zijn twee ringen die licht geven. Krijg je het weer nog. Vanavond is het droog en het koelt vannacht af tot een graad of 5. Morgen begint zonnig, later is er regen. Zondag is het droog en er is ook vaak zon dan. En blijft het hele weekend zacht, rond de 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. Je hebt daar een kwartier vertraging na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A7 van Zaanstad naar Horen...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 On Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day? on Christmas Day. And what was in those ships, all three on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning.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 Movianto is gespecialiseerd in de opslag en het vervoer van geneesmiddelen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 12.028 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 795 minder dan gisteren. De afgelopen dagen waren de cijfers hoger vanwege een vertraging bij de GGD's. Honderden winkels met een zogeheten pakketpunt zijn vanaf maandag niet meer open. Volgens de eigenaren is het te lastig om uit te leggen dat ze wel open mogen zijn voor pakketten, maar niets mogen verkopen. Het weer, flinke opklaringen, vannacht een graad of 5, morgen eerst zon, maar in de middag wat regen bij 10 tot 13 graden. mí es pura tentación. Adicción. Contigo te ha vuelto una adicción. Yo lo sé. Pero que si me gusta, ¿qué importa? Al final esta vida corta hay que suba la nota. Probé tu boca y quiero más, más, más. Vuélvete loca y dame más, más, más.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 Is it wise enough to say that I'm better off without you? Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you. wise enough to flow from the head until my toes. But somehow I don't really know all that I've been doing is without you. Is it you inside my head? That you inside who says that I'll become someone else and often all my mind keeps saying this is not what I believe in this is where it ends and all in all my mind made up. That is why it never stops. Alone again. Alone again. Eh, welkom in Zandvoort. En zoals altijd, begin altijd iets eerder. En we doen altijd met een paar discokrakers zoals deze van Donna Summer en hierna nog even James Brown. En dan straks welkom in Zandvoort. Goedemiddag. One, two. En stuur jullie allemaal fijne dagen en een